Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Na wekenlang debatteren en campagne voeren... hebben veel lijsttrekkers hun stem uitgebracht... zoals Rob Jette van D66 in Den Haag. Thierry Baudet van Forum stemde in zijn woonplaats Amsterdam... En Frans Timmermans van GroenLinks PvdA deed dat in Maastricht. En de stembiljet. <laughs> Dit enorme stembiljet. Ja. En een succes. Dankjewel. Succes. Ik vind het een hele spannende dag en ik hoop dat we een hele goede uitslag halen. Ook demissionair premier Rutte stemde net in Den Haag. Eh, voor het eerst in jaren staat hij niet meer bovenaan de lijst van de VVD. En dat was wel even wennen, zei hij tegen WNL. Sinds 2006 stond ik bovenaan die lijst. Al 17 jaar, dus dat is echt apart. Maar er staat een fantastisch iemand. Dus, eh, Heeft u op de nummer 1 gestemd? Absoluut, op die land. Met overtuiging. Nou, en op heel veel verschillende plekken kan je stemmen. Een plek waar waarschijnlijk veel jonge stemmers komen... is op de Hogeschool Windersheim in Zwolle. Daar komen ook mensen die voor het eerst een bolletje rood kleuren. Wel een van spannend eigenlijk hoor. Maar ik heb me verdiept, dus ik ben wel zeker van mijn stem eigenlijk. Ja, ik vond het wel heel moeilijk. Het is de eerste keer dat ik mag stemmen. Dus ik wist het niet zo goed. Dus ik heb wel even een beetje aan mijn ouders gevraagd wat zij doen en aan vriendinnen. En nu weet ik het denk ik wel wat ik ga doen. Een half miljoen mensen mogen vandaag voor het eerst stemmen... bij de Tweede Kamerverkiezingen. En het is behoorlijk misgegaan bij een voetbalwedstrijd tussen Argentinië en Brazilië. Een paar duizend fans gingen met elkaar op de vuist toen de volksliederen werden gespeeld. Ook bekogelden ze elkaar en de politie met stoeltjes en andere dingen. De wedstrijd kon uiteindelijk met vertraging beginnen. Argentinië won met 1-0. En de nieuwe baas van het bedrijf achter ChatGPT is een oude bekende. Het is namelijk de oude baas. Sam Altman werd vorige week weggestuurd door het bestuur. De reden was een beetje vaag. Hij zou niet helemaal open zijn geweest. Het bedrijf zegt nu dat hij toch weer terug mag komen. En het weer nog fris en op veel plekken behoorlijk grijs.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 He's a loser, but he still keeps on trying. Baby, how you feeling? Head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Ooh, child, tired of the bullshit. Gone, dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Trying to get some new shit in there.